Kees Groot met het NOS-journaal. De mannen die vorig jaar de noodopvang in Woerden bestormden... hebben taakstraffen gekregen. De groep viel s'avonds laat een sporthal aan waar zo'n 150 vluchtelingen zaten. Met bivakmutsen op gooiden ze vuurwerkbommen en duwden ze hekken omver. De vluchtelingen zeiden na afloop dat ze erg bang waren. Acht mannen hebben van de rechter een werkstraf van 120 uur gekregen... wegens openlijke geweldpleging en bedreiging. Zeven anderen kregen 40 uur werkstraf. De voorzitter van de PvdA in Katwijk heeft op Twitter PVV-leider Wilders doodgewenst. Willem den Hertog reageerde op de uitspraak van de PVV'er dat als de kogel van links komt, er PvdA op de zijkant staat. Den Hertog schreef dat iedereen hoopt dat Wilders sterft aan een hartaanval, maar dat als er een kogel aan te pas komt, die kogel groot genoeg moet zijn om er van het dankbare Nederlandse volk op te graveren. PvdA-leider Samson noemt de uitlatingen van zijn partijgenoot gestoord. Landelijk voorzitter Spekman zal een ernstig gesprek met de hertog voeren. Het kabinet wil de overlast door het stoken van hout terugdringen. Door het gebruik van houtkachels en open haarden komt er fijnstof vrij dat gezondheidsklachten kan veroorzaken. De mate van overlast hangt af van de soort houtkachel en hoe er gestookt wordt. Staatssecretaris Dijksma wil mensen daarom beter adviseren over de beste manier om een vuurtje te stoken. Zo komt er een platform houtstook dat particulieren moet gaan voorlichten. Vanmiddag praat de Tweede Kamer over de kwestie. De man die vorig jaar opzettelijk een gasexplosie veroorzaakte in een flat in Rotterdam heeft 30 maanden cel opgelegd gekregen. De helft van de straf is voorwaardelijk. De 30 maanden zijn conform de eis van het Openbaar Ministerie. De man van 68 heeft een psychiatrisch verleden en is de afgelopen 40 jaar verschillende keren in inrichtingen opgenomen geweest. Het weer, op sommige plekken kan een bui vallen. Verder schijnt de zon geregeld, is een graad of 7. Vanavond en vannacht kans op wat mist of laaghangende bewolking.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 Een B-kantje, ja dat doen we gewoon. En daarna David Bowie. En de jaren 1973 van David. En het B-kantje uit 1966. Ja ja, we hebben nog heel veel lekkers dit tweede uur. Dus blijf gewoon rustig zitten en genieten van de muziek. Veel plezier, tot zo. waren de eerste twee van het eh, tweede uur. Je hoorde Gene Genie van David Bowie, een top 10 hit voor David uit 1973. En we begonnen met een B-kantje van QB and the Blizzards van hun single uit 1966. We draaiden Your Body Not Your Soul en de A-kant dat was Got a Million Dollars. En die komt zeker en vast nog wel een keer bij ons langs. Van het eh, stevige begin gaan we iets rustiger verder met... Eh, een hit van Elvis uit 1956. Zijn eerste film en zijn eh, hit die daarbij hoorde. Love Me Tender. Love me tender, love me sweet. Never let me go. You have made my life complete and and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you and Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong and will never part. Love me me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear. Tell be yours through all the years till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfilled And I always will. Van zijn eerste film uit 1956, Elvis Presley en Love Me Tender. We gaan luisteren naar een top 100 hit uit 1979. Hier zijn de Boys. When I woke up this morning I found myself alone. I turned to touch her hair, and she was gone. She was gone. And there beside my pillow were her tears from the night before. She said, Give up your guns and face the law. I robbed a bank in Tampa. Earth and Fire met eh, Invitation, een top 5 hit uit 1971. En daarvoor natuurlijk The Boys en Give Up Your Guns. Aanstaande maandag wordt eh, Lionel Richie tijdens de Grammy Awards... Eh, een beetje geëerd vanwege zijn uh, oeuvre. Wij doen er een heel klein beetje aan mee met een hit uit 1984. Lionel Richie en Penny Lover. werd er eh, bij De Wereld Door ook gesproken over eh, Lionel Richie. En toen wilde Matthijs van Nieuwkerk Penny Lover zeggen, maar toen zei hij Penny Lane. Freudiaanse verspreking heet dat. Goed, eh, we gaan naar Eartha Kitt. Die kennen we vooral uit de jaren 50, maar ook in de jaren 60 maakten ze nog wat muziek. En een bekend nummer, alleen het werd nergens in alleen een klein hitje in de top 40 in Australië. 1963, Just an Old Fashioned Girl, hier is Eartha Kitt. kunnen veel zeggen, maar dit lijkt niet op uh, Earth Kid. Dus een ogenblikje geduld. I'm just an old-fashioned girl with an old-fashioned mind. Not sophisticated, I'm the plain and simple kind. I want an old-fashioned with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'd like a plain, simple car, a Series Cadillac, long enough to have a bowling alley in the back. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'll stay weaving at my loom, be no trouble to my groom, if he'll keep the piles of money mounting. In our cottage there will be a soundproof nursery, not to wake the baby while I'm counting. I like the old fashioned flowers, violets are for me. Have them made in diamonds by the man at Tiffany. I want to know with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. I'm just a pilgrim at heart, oh so pure and genteel. Catch me in Las Vegas when I'm at the spinning wheel. I want an old-fashioned house with an old-fashioned fence and an old fashioned millionaire. I'll ask for such simple things when my birthday occurs. Two apartment buildings that are labeled hers and hers. I want an old fashioned house with an old fashioned fence and an old fashioned millionaire like Chopin and Bizet and the songs of yesterday, string quartets and Polynesian carols. But the music that excels is the sound of oil wells as they slurp, slurp, slurp into the barrels. My little home will be quaint as an old parasol, and instead of carpets, I'll have money wall to wall. I want an old with an old-fashioned fence and an old-fashioned millionaire. Een van mijn favoriete zangeressen uit de jaren 50, Eartha Kitt. Maar dit kwam dus uit 1963. Eh, het volgende komt ook uit 1963, want we zijn toe aan The Beatles. Twee tracks van eh, het album With The Beatles uit 1963. We draaien All My Loving van John and Paul. En een debuut voor George Harrison. Een eerste track op een album van hem. Don't Bother Me. Hier zijn The Beatles. Close your eyes and I'll kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And then while I'm away, I'll write home every day and I'll send all my loving to you. I'll pretend that I'm kissing and hope that my dreams will come true. And then why? close your eyes. till she's here. right now, don't bother me. I know I'll never be the same if I don't get her back again. Because I know she'll always be the only girl for me. But till she's here, please don't. come around, leave me alone, don't bother me, don't bother me, don't bother me. Don't bother me. Van het album With The Beatles, All My Loving and Don't Bother Me. Volgende week eh, zijn aan de beurt Little Child, een John and Paul original... en een eh, compositie van iemand anders, Till There Was You. Ja, ja. We gaan luisteren naar eh, eh, Elton John, Candle in the Wind. En er zijn natuurlijk twee uitvoeringen van. De originele en die uit 1997. Waarin hij de tekst heeft aangepast naar aanleiding van de dood van Lady Di. Hier is Candle in the Wind. Goodbye England's rose May you ever grow in our hearts You were the great Placed itself where lives were torn apart.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 Goed. Eh, we gaan naar de Sweet Judy Blue Eyes. Hier zijn Crosby, Stills en Nash. getting to the point where I'm no fun anymore. I am sorry. Sometimes it hurts so badly I must cry out loud. I am lonely. I am yours. You are mine. You are what you are can make it hard. Remember what we've said and done and felt about each other. Oh, babe, have mercy. Don't let the past remind. You are mine. You are what you are.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 You make it hard. Mijn eh, persoonlijke favoriet van ABBA, The Day Before You Came uit 1982. En dat was eh, na um, Crosby, Stills Nash en Sweet Judy Blue Eyes. Ook zo'n pareltje. Eh, we gaan eruit met... Uh, ja, ja, met Skokiaan en Herb Albert. Niet helemaal, want dat gaan we niet redden, maar gewoon even lekker om ermee te stoppen. Mee op te houden, zeg maar. zijn het zat. Ze willen ook naar huis. Nou, kan me voorstellen, na twee uur is het ook wel genoeg natuurlijk. Hè. Volgende week zijn we er gewoon weer. Maar de komende twee uur gaan we rustig door met ZFM Muziek Boulevard Live. En dan is Hans aan de beurt. Hij staat al te dringen om het eh, stokje over te nemen.